En continu nachtwerken is volgens Heerts ook slecht voor de gezondheid. Volgens de bond groeit het aantal mensen met een onzeker contract, zoals een nul contract of op uitzendbasis. Ruim een derde van de werknemers met zo'n contract geeft aan erg vaak s'avonds, s nachts of in het weekend te werken. De PvdA en de VVD roepen de oppositie op verantwoordelijkheden te nemen en het kabinet vaker te steunen. Volgens de oppositiepartijen is de steun nodig om het land te kunnen besturen. Ze deden de oproep in het NOS-debat op de laatste avond voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. CDA pijnst er niet over om steun te geven. Volgens CDA-leider Buma houdt Rutte een verkooppraatje als hij zegt dat Nederland er een stuk beter voor staat. SP-leider Roemer verweet PvdA-leider Samsom links campagne te voeren, maar rechts beleid te maken in de regering. Mensen geloven u niet meer, zei Roemer. Pierre Carter vader Abraham, heeft een oeuvreprijs gekregen op het Buma Award Gala. Hij werd geëerd voor zijn lange carrière. Dotan won een prijs voor Home, het meest gedraaide, gestreamde en gekochte Nederlandse nummer. Mr. Props kreeg een Buma-onderscheiding voor Waves, het meest succesvolle Nederlandse nummer in het buitenland. Atletico Madrid en AS Monaco hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Atletico won in Madrid de strafschoppenserie van Bayer Leverkusen. Na reguliere speeltijd en verlenging stond het 1-0. Met die cijfers wonnen de Duitsers de eerste wedstrijd. Het duel tussen Monaco en Arsenal was wel na 90 minuten klaar. Arsenal won de uitwedstrijd met 2-0, maar dat was niet voldoende na de eerdere 1-3 thuisnederlaag. Het weer vannacht temperaturen dicht bij nul en kans op mist.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 Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, Ik ben van binnen. Nacht, Doe iets aan de pijn. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn.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 Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. when I cut in half. Children watching all this. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. where you've been Kanye's wife? you made a great escape. So now you are safe, cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye's is around and free.